8 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Op 15 maart staakt mogelijk het hele onderwijs. Vakbonden en actiegroepen willen dat op die dag personeel in het basis, middelbaar en hoger onderwijs het werk neerlegt. Ze eisen jaarlijks 4 miljard euro extra voor hogere lonen en minder werkdruk. Vakbond CNV doet niet mee, die wil lopende onderhandelingen afwachten. Het kabinet staat garant voor jonge boeren die een bedrijf willen beginnen of overnemen. Dankzij de garantstelling kunnen boeren makkelijker een lening afsluiten bij de bank. Om voor de regeling in aanmerking te komen... moet een boer wel met een duurzaam en innovatief plan komen. Een kankermedicijn dat al bijna 20 jaar bestaat... is zes keer zo duur gemaakt door de Zwitserse farmaceut Novartis... die vorig jaar de rechten op het medicijn voor 3 miljard euro kocht. Het middel werd ontwikkeld in het Erasmus MC in Rotterdam. Zorgverzekeraars noemen de prijsverhoging pervers... en willen dat Nederlandse ziekenhuizen het kankermiddel zelf blijven maken. De Amerikaanse president Trump heeft in een tv-toespraak op de grote zenders... opnieuw gepleit voor de financiering van zijn grensmuur met Mexico. Trump zei dat de muur onder meer nodig is... om criminele, illegale immigranten tegen te houden. De democraten weigeren de miljarden voor de muur uit te trekken. Door de impasse is een deel van de Amerikaanse overheid al een paar weken op slot. Amerikaanse zanger R. Kelly wordt mogelijk opnieuw vervolgd voor misbruik van jonge vrouwen. Volgens entertainmentwebsite TMZ begint de staat Georgia een strafrechtelijk onderzoek... naar aanleiding van een documentaire met nieuwe beschuldigingen. Kelly, onder meer bekend van het nummer I Believe I Can Fly... wordt al jaren beschuldigd van misbruik. Hij heeft altijd ontkend en is nooit veroordeeld. Het weer nog. In de loop van de ochtend wordt het vrijwel overal droog. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. Het is dan zo'n 6 graden. Komende nacht kan het op verschillende plaatsen licht gaan vriezen.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 tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen, 10 minuten vertraging... Er is veel vertraging na een ongeluk op de A7 horen richting Zaandam. Tussen afrit Avondhoorn en Purmerend 7 kilometer file. En de vertraging is meer dan een uur. Er is één rijstrook dicht.